4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in ruim 25 jaar kan in Polen één partij gaan regeren. De nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid... heeft bij de verkiezingen van zondag 37,6 van de stemmen gehaald. Genoeg voor een krappe meerderheid in het parlement. De centrumrechtse partij Burgerforum, die de afgelopen acht jaar in de regering zat... is tweede met 24 van de linkse partijen heeft er niet één de kiesdrempel van 5% gehaald. Naar verwachting wordt Beata Szedwu de nieuwe premier van Polen... maar de sterke man op de achtergrond is oud-premier Kaczynski. Bij de zware aardbeving van gisteren in Pakistan en Afghanistan zijn zeker 260 doden gevallen. Veruit de meeste slachtoffers vielen in Pakistan. Er zijn meer dan 1200 gewonden. Het aantal slachtoffers zou vrijwel zeker nog oplopen. Met veel afgelegen gebieden is nog geen contact geweest. De beving had een kracht van 7,5 op de schaal van Richter. China heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd voorzichtig te zijn bij operaties in de Zuid-Chinese zee. Een Amerikaans oorlogsschip is daar vanwege de spanning rond een aantal onbewoonde eilandjes waarop China en verschillende andere landen aanspraak maken. De Amerikanen zeggen dat ze de vrede en veiligheid willen garanderen. Maar de Chinezen raden de VS aan om er nog eens goed over na te denken. Volgens de Chinese minister van Buitenlandse Zaken moeten de Amerikanen niet blindelings handelen of uit het niets problemen maken. China onderzoekt nog of de Amerikaanse torpedojager in de 12-mijlszone rond twee Chinese eilandjes is geweest. In Syrië zijn sinds het begin van de maand zeker 120.000 mensen op de vlucht geslagen voor het toegenomen geweld. Ze hebben dringend behoefte aan tenten, eten, drinken en sanitaire voorzieningen, zegt de VN. De vluchtelingen komen vooral uit Aleppo, waar het Syrische leger anderhalve week geleden met hulp van de Russen een offensief begon. De meeste vluchtelingen zijn in hun eigen regio gebleven of naar overvolle kampen bij de Turkse grens getrokken. Het weer, vannacht is het droog, minima tussen 5 en 7 graden.